2 uur. Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft de dood van de Saoedische journalist Khashoggi... bestempeld als de slechtste doofpotactie in de geschiedenis van doofpotacties. Hij noemde het een slecht plan dat slecht is uitgevoerd. Kort daarna werd bekend dat Saoedi's die worden verdacht van betrokkenheid bij Khashoggi's dood... hun visum voor de VS verliezen of daar niet meer voor in aanmerking komen. In totaal gaat het volgens persbureau Reuters om 21 functionarissen... Khashoggi kwam drie weken geleden om het leven in het Saoedische consulaat in Istanbul. Een school in Hoorn vraagt ouders om bij te springen als leraren ziek zijn. Basisschool Het Kompas wil zo voorkomen dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd als een leerkracht uitvalt. Als op de tweede ziektedag van een docent geen vervanger is gevonden, wordt er een beroep gedaan op de ouders. Die hoeven dan geen les te geven, maar alleen aanwezig te zijn. Eerder bleek al dat meer basisscholen moeite hebben om vervanging te regelen voor zieke docenten. Onderaannemers die pakketjes bezorgen dreigen met stiptheidsacties om bij PostNL hogere tarieven af te dwingen. De onderhandelingen daarover zijn volgens de Belangenvereniging van Bezorgers vastgelopen. De bezorgers vinden dat de tarieven niet meegroeien met de hoeveelheid pakketjes die ze bij de mensen thuis moeten brengen, zeker in de drukke decembermaand. De pakketondernemers dreigen nu dat cadeautjes voor Sinterklaas mogelijk pas worden bezorgd als de pakjesavond voorbij is. PostNL zegt dat de pakketbezorgers een concurrerend tarief krijgen. Het weer. Vannacht is het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Ook overdag is het bewolkt, met soms wat regen. Het wordt een graad of 15.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 Young blood. about a hundred times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those changes, hope to God you see my face. I give and I give and I give and you take, give and you take. You're running around. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up here now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance, rain dance, rain dance. to fade away. Now I wanna feel your love, feel your love. Like the pulse that's in my veins. Like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up here and now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance, rain dance, rain dance find both dance. I can make the rain dance, rain dance. Follow me with friends. I can make a million yes. love matter 6.9. Dit is ZFM. get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. to my beat, to my beat, beat, beat. If you dance to my beat, to my beat, to beat, beat, beat. Move your feet, move your feet to my beat, beat, beat. If you dance to my beat, to my beat. Get up, sucker. Move your feet to my beat, to my beat, beat, beat.